4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Katlijk heeft bekend dat hij zijn ouders heeft gedood. Hij heeft gezegd dat hij zijn vader van 63 en moeder van 62 heeft doodgestoken. Hij blijft nog zeker twee weken vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Omdat de verdachte minderjarig is, is het OM terughoudend met informatie over het onderzoek. Dinsdagochtend werden de lichamen van de man en zijn vrouw gevonden. Later die dag werd de zoon aangehouden. Hij is de jongste van drie kinderen van het echtpaar. Volgens de burgemeester stond de familie niet bekend als een probleemgezin. Het Koerdische bestuur in Noord-Irak weigert de grenscontroles over te dragen aan de Iraakse regering in Bagdad. Buurlanden Turkije, Syrië en Iran hadden dat geëist na het Koerdische referendum over onafhankelijkheid. Volgens de kiescommissie heeft 92% van de Koerden voorgestemd, maar de buurlanden en de Iraakse regering zijn daar mordekens tegen. Ze dreigen de Koerden te isoleren van de rest van de wereld. Zo stuurt dat aan op een luchtvaartboycott. Maatschappijen uit Turkije, Egypte en Libanon vliegen al niet meer naar Koerdische luchthavens. De voormalige directeur van een bank in Vietnam is vanwege fraude veroordeeld tot de doodstraf. Hij werd schuldig bevonden aan verduistering en machtsmisbruik... waarmee de Vietnamese staat voor omgerekend 9 miljoen euro werd benadeeld. In de zaak stonden meer dan 50 mensen terecht. Een andere topman van de bank kreeg levenslang... en 12 anderen kregen lange celstraffen tot 30 jaar. In Wierde bij Almelo is een meisje van zeven doodgereden door een onbemande vrachtwagen. De truck stond geparkeerd en was gaan rollen. Het meisje stond met haar fiets te wachten en werd door de vrachtwagen geschept. Daarna kwam de wagen tot stilstand tegen een tankstation. Familie van het meisje was in de buurt, maar kon niets meer voor haar doen. De vrachtwagenchauffeur, een man van 59 uit Hardenberg, is door de politie als verdachte gehoord. Het weer, vanuit het westen trekken buien het land in, soms met onweer. Vannacht en morgenochtend regent het, maar vanuit het westen breekt morgen de zon door. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan 30 files in de Randstad. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en de afrit Buntschoten 10 kilometer, een kwartier extra. De A2 Amsterdam-Utrecht bij Apkoude 5. Bij Beest 4 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep alweer 6 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum. 13 kilometer file tussen Hendekido Ambacht en Hardingsveld-Giessendam. Ruim 20 minuten vertraging daar. En richting Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen nog eens een kwartier erbovenop. Op de A27 Breda-Utrecht voor de brug bij Gorkum 8 kilometer.